Mariel Hageman met het NOS Journaal. De FNV houdt in haar huidige vorm op te bestaan en gaat op in een nieuwe vakvereniging met als werktitel De Nieuwe Vakbeweging. Dat is de uitkomst van het crisisoverleg van de FNV-top in Dalfsen. Er komt een nieuwe vakbond die niet zal worden geleid door de huidige FNV-voorzitter Jongerius of door de voorzitter van FNV-bondgenoten Henk van der Kolk. Als de FNV-leden ermee instemmen, komt de nieuwe bond er nog voor de zomer. PvdA-Kamerlid Jetta Kleinsma zal in mei een oprichtingscongres voorzitten. De nieuwe FNV wil meer naar haar leden luisteren en meer een vakbeweging zijn van de 21ste eeuw. De problemen binnen de vakcentrale FNV lagen dieper dan alleen de ruzie rond het pensioenakkoord, constateerden de verkenners Herman Wijfels en Han Noten. In Heerlen mogen de geëvacueerde bewoners en winkeliers morgen vroeg even terug om wat spullen op te halen. Volgens burgemeester De Pla mogen ze nog niet definitief terug. Uit onderzoek is gebleken dat de constructie van de appartementen bij winkelcentrum het loon wel veilig is, maar het gas dat in het gebouw is uit voorzorg afgesloten. Dat is gedaan omdat een pilaar in de parkeergarage verzakt en er bij, bij instorting ontploffingsgevaar zou zijn. Het is onduidelijk wanneer de bewoners en winkeliers weer terug mogen. Volgens de plan moet eerst snel worden begonnen met de sloop van de instabiele delen van het complex. De politie heeft in Geelze een man aangehouden die wordt verdacht van doorrijden na een ernstig verkeersongeluk in België. Dat melden Belgische media. De 30-jarige man zou vanochtend rond 5 uur in het Belgische Turnhout twee meisjes hebben doodgereden die op een brommer zaten. De man woont zelf ook in Turnhout. Hij zou daarna naar zijn ouders in het Brabantse Geelze zijn gegaan. België heeft om zijn uitlevering gevraagd. Het weer. Vanavond en vannacht een enkele bui. Het koelt af naar een graad of 6.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 In de lijst 18 stijgers, 3 zitten blijven, 16 dalers, 3 nieuwe binnenkomers en 3 platen die er dan dus uit moeten. Rihanna, Men Down, Mika Elemidi en Lena de Midnight Sun zijn de platen die verdwenen zijn. Lana Del Rey videogames, daar, eh, die komt er straks aan, hè? daar beginnen we dit uur mee. De snelste stijger, 10 plaatsen winst. Bruno Mars, Mario zakt R13. Langs genoteerden, dat zijn David Guetta, Sia, Titanium, James Morrison, Slave to the Music en Colvin Hour samen met Cleese en A Bounce. Alle drie alweer 14 weken in de lijst te vinden. 2 december staat natuurlijk ook in de geschiedenisboeken. 1409, de Universiteit van Leipzig, een van de oudste universiteiten, die wordt opgericht gesticht eigenlijk door de universiteiten. Napoleon III die wordt de keizer van Frankrijk op 2 december 1852. 1927, de Ford Motor Company presenteert de Ford Model A, dat ook op 2 december. En iets minder lang geleden, 1971, de Verenigde Arabische Emiraten, die wordt gevormd op 2 december 1971. Terug naar de lijst van Europa, terug naar de snelste stijger Lana Del Rey videogames.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 Nickelback, When We Stand Together in de vijfde week omhoog, van 25 naar 17. Voor Lana Del Rey, Videogames. In de vierde week is zij de snelste stijgers, gaan namelijk van 28 naar 18 toe. Tweede blijven van vandaag is in handen van Flowrider. Ondertussen alweer acht weken in de lijst. en blijft zitten op nummer 16. Met haar single de Good Feeling. Oh, oh, oh, sometimes I get a good feeling yeah out of the bed like I won. Talk like wind in my chest G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. body boy, plus way back. I got a feeling it's a rap. ASAP. Oh, sometimes I get a good feeling. another option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. A hundred miles gunning from the pitcher's bow. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd full of melee. No trick play 16. Daarvoor dus blijft staan Flowrider en de eh, Good Feeling. In de achtste week de tweede blijven van vandaag. Nog één zitten blijven te gaan dus. En of dat de nummer 1 is, dat hoor je even voor de klok van 5 uur. Eerst gaan we op weg naar de top 10. We doen dat eerst even met de nummer 12. Van 19 half naar 12 in de zevende week. Birdie, Skinny Love. Fraser Something in the Water. In de 13e week zakken zij twee plaatsen. De Red Chili Peppers, The Monarchy of Roses. In de 5e week omhoog van 24 naar 19. Van, 18, van 28 eh, naar 18. In de 4e week Lana Del Rey en de Games. Nickelback, When We Stand Together. In de 5e week omhoog van 25 naar 17. Op 16 blijven staan in de 8e week Flowrider, Good Feeling. Marlon Raudet, New Age. In de 6e week omhoog van 23 naar 15. En van 6 naar 14 zakkend in de 13e week Gotcha Kimbra, Somebody That I Used To Know. Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me. In de 8e week zakken zij 5 plaatsen van 8 naar 13. En Birdie, Skinny Love dus in de 7e week omhoog van 19 naar 12. Zakkend van 7 naar 11 in de 10e week Jason Derulo, It's A Girl. En de top 10, die beginnen we ook met de nummer 10. Die is namelijk in handen van Diona Bronfield en Lil Twist de negende week van 14 omhoog naar 10 gaat Hazingel, Voeling.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 En voor op 10 Diona Bromfield en Leel Twist en Voeling. Tijd om top 5 in te gaan. Doen dat gewoon meteen maar met de nummer 5. Vorige week stonden zij nog wel op 4. Deze week dus een plekverlies. 9 weken staan ze in de lijst. Ze wachten nog steeds om de nummer 1 van Europa te worden. Tiny en Leek. En keep waiting. heeft deze week maar één plaat die een stukje zakt. En dat is deze van Tidy and Leek. Keep waiting. Zak het van 4 naar 5. Snow Patrol, This Is Everything You Are gaat trouwens de andere kant op. Die gaat van 5 naar 4. Dat ook twee weken korter pas in de lijst. 7 weken voor Snow Patrol. Straks we Starship en Sabi. You Make Me Feel. We maken trouwens een grote sprong hoor. Vijf weken in de lijst van 11 omhoog in één keer naar 3. Nu dus eerst Snow Patrol. This Is Everything You Are. so you can call it off. can't walk away anyway Cause you've nowhere else to go Is he worth all this? Is it a simple yes? Cause if you have to think, it's fucked sad time And your friends keep calling Worried sick And there's strangers everywhere terre schip van de Euro Breakdown Cobra Starship en Shabi You Make Me Feel. In de vijfde week omhoog van 11 naar nummer 3. Vorige week op nummer 3, deze week een plek verder omhoog. Dat gaat Ina samen met Gordon Megan Un Momento. Acht weken in de lijst van 3 omhoog, dus naar nummer 2.